Twee uur. in Boekraat met het NOS Journaal. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer... tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. Palestijnse gezondheidsbronnen zeggen tegen persbureau Reuters... dat twee Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval in Noord-Gaza. Het Israëlische leger zegt op Twitter dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Ook daar is over slachtoffers niets bekend. Van een aantal landen en gebieden is het reisadvies veranderd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen geldt nu code geel. Dat betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk wordt afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het niet zo is dat reizigers uit Nederland in deze landen en gebieden geen enkel risico lopen. Mensen moeten goed op de hoogte blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen, stelt het ministerie. Na een klopjacht van vier dagen heeft een Fransman die wordt verdacht van een dubbele moord zich overgegeven. De 29-jarige man had zich verstopt in de bossen van de Cevennen nadat hij zijn baas en een collega zou hebben doodgeschoten. Hij zou een conflict met zijn werkgever hebben gehad over zijn rooster. De afgelopen dagen zochten honderden politiemensen en antiterrorismeagenten met speurhonden en helikopters naar hem. Volgens de lokale autoriteiten gaf hij zich over omdat hij extreem uitgeput was... en geen hoop meer had op ontsnapping. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en tussen de 4 en 9 graden. Morgen in de loop van de dag vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer.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 was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven vol illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Het doet pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog, moet ik je laten gaan. Dus toch je tranen. neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tijd is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha?